Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er problemen bij vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 777X gestaakt... omdat het eerste vliegtuig terugkwam met scheurtjes. Het nieuwe model moest jaren geleden al op de markt komen... maar de bouw- en testfase kende veel tegenslagen. Ook andere toestellen van Boeing vertonen de laatste tijd gebreken... Dit jaar verloor een van de vliegtuigen een deur. Stoelen in de cockpit schoten soms los en ook viel er een wiel van een van de vliegtuigen af. Bij een ongeluk met een schip in Congo zijn zeker 20 mensen omgekomen. Het schip met zo'n 300 passagiers aan boord was in het donker onderweg op een rivier en raakte een duwbak die deels was gezonken. Ruim 40 mensen konden uit het water worden gered, maar naar honderden mensen wordt nog gezocht. Lokale autoriteiten benadrukten na, na het ongeluk dat het niet toegestaan is om s'nachts te varen op rivieren in Congo. Ze onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het ongeluk. In Brabant is gisteravond zoveel regen gevallen dat op verschillende plaatsen straten blank stonden. Dat was onder meer in Bergen op Zoom, Rijen en Oosterwijk het geval. Ook kwamen putdeksels omhoog en liep het water sommige woningen binnen. De brandweer moest uitrukken om het water weg te pompen. De regering van Trinidad en Tobago gaat de afbeelding van de schepen van Columbus van het nationale wapen afhalen. Ze vinden dat een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. De schepen worden vervangen door een afbeelding van de steel drum, het percussie-instrument dat oorspronkelijk uit dat land komt. En de marathon in Rotterdam is in recordtijd uitverkocht. Binnen 2,5 uur waren gisteren alle 17.000 startbewijzen vergeven. De directeur zei dat hij het bijna niet kon geloven. Vorig jaar duurde het een week voordat alle startbewijzen weg waren. Het weer. Vooral in het noorden van het land komen een paar buien voor. Verder is het vandaag droog met veel ruimte voor de zon.